Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. China zegt tot het einde te blijven vechten tegen de Amerikaanse importheffingen. President Trump dreigt met extra importheffing voor China van 50%... bovenop de al aangekondigde heffing van 34%. China spreekt van fout op fout en zegt dit nooit te zullen accepteren. De Amerikaanse regering mag een oorlogswet uit de 18e eeuw gebruiken... om vermeende bendeleden uit Venezuela uit te zetten. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. De wet is bedoeld om de nationale veiligheid te beschermen... in geval van oorlog of dreigende invasie. Lagere rechtbanken hadden het gebruik ervan verboden. ondanks dat verbod ging Trump toch door met de uitzettingen. De nieuwe burgemeester van Groningen wordt Roelien Kamminga... Dat heeft de voorzitter van de Vertrouwenscommissie bekendgemaakt. Kaminga is 46 en zit nu nog voor de VVD in de Tweede Kamer. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst bevestigd... dat er Oekraïense militairen actief zijn in de Russische grensregio Belgorod. Vorig jaar veroverde Oekraïne een deel van de Russische regio Koersk. Sinds vorige maand waren er berichten dat er ook wordt gevochten... in de aangrenzende regio Belgorod... Het Oekraïnse leger wil voorkomen dat Rusland daar de grens oversteekt. Het weer in het noorden mistig, verder helder bij een graad of 2. In de loop van de dag steeds meer zon en het wordt 11 tot 16 graden.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 De VS en Iran gaan zaterdag op het hoogste niveau met elkaar in gesprek in Oman. Dat bevestigt Iran nadat Trump had aangekondigd met Iran te gaan onderhandelen over het nucleaire programma van dat land. Het aantal executies is vorig jaar fors gestegen. Amnesty International meldt dat er wereldwijd minstens 1508 mensen zijn geëxecuteerd. De meeste werden gedood in Irak, Iran of Saoedi-Arabië. Vorige maand was de warmste maart ooit in Europa gemeten. Het was gemiddeld zo'n 6 graden Celsius. Vooral in Oost-Europa en het zuidwesten van Rusland was het warmer dan normaal. Het weer in het noorden mistig, verder helder bij een graad of 2. In de loop van de dag steeds meer zon en maximaal 16 graden. something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care. people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to you so much, baby, that it tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who.